spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Italië wil Shell vervolgen voor omkoping. Volgens het OM hebben vier topmanagers van de multinational... een voormalige Nigeriaanse minister omgekocht... om olie te mogen winnen in het land. De vier zouden hebben gewerkt vanuit het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een van hen was lid van de Raad van Bestuur. Ook het Openbaar Ministerie in Nederland doet onderzoek naar betrokkenheid van Shell bij corruptie in Nigeria. Carrie Fisher, de actrice die prinses Leia speelde in Star Wars, is overleden. Fisher kreeg een paar dagen geleden een hartaanval op een vlucht van Londen naar Los Angeles. Sindsdien lag ze in het ziekenhuis. Het karakter Leia in Star Wars viel op door haar sexy kleding en aparte kapsel met aan weerszijden van haar hoofd een knotje. Door de eerste Star Wars trilogie verwierf ze in de jaren 70 en 80 status als poppycoon. Ze speelde nog in The Force Awakens, de zevende uit de reeks die vorig jaar uitkwam. Daarin speelde ze generaal Lea. Carrie Fisher was 60 jaar. Turkije beschuldigt de VS ervan indirect steun te verlenen aan terroristische groeperingen, waaronder Islamitische Staat. President Erdogan zegt daar ook bewijzen voor te hebben. Het gaat om strijders uit de coalitie in Syrië die door de Verenigde Staten wordt geleid. Dat die coalitie ook militante Koerdische organisaties steunt was al bekend. De Turkse beschuldiging dat ook IS wordt geholpen is nieuw. Volgens Erdogan gaat het om heel duidelijk bewijs met foto's en video's. De Turkse president zei niet waaruit blijkt dat de VS islamitische staat steunt. De Britse schrijver Richard Adams is overleden. Hij is de auteur van Watership Down, vertaald als waterschapsheuvel. Het boek uit 1972 werd in zeker 18 talen vertaald en er werd een animatiefilm van gemaakt. Richard Adams was 96 jaar. Het weer, opklaringen, maar in het zuiden kan vanavond en vannacht mist ontstaan. De minima liggen net boven het vriespunt. Morgen is het grijs en mistig. Het noorden maakt dan nog de meeste kans op zon. Daar wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB.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 My name is Jeroen van Sluisdam and I will do the broadcast for you gaan verder in het Nederlands natuurlijk, want ik weet dat we een paar buitenlandse luisteraars hebben. Welkom iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort en eh, in de rest van de wereld via het internet. Vandaag staat de jazzuitzending natuurlijk in het eh, teken van kerst. En ik heb een aantal eh, alternatieve jazznummers gevonden die natuurlijk over kerst gaan. Maar voordat ik verder ga wil ik eerst onze collega Peter den Boer ook een presentator van CFM Jazz een hele fijne verjaardag toewensen... want hij heeft op eerste kerstdag zijn verjaardag. We gaan verder met Kenny Burrell. Kenny Burrell is een Amerikaanse jazzgitarist. Het is een van de beroemde eh, bebopgitaristen eh, van de oude garde die nog leeft. De meeste zijn al overleden. En hij heeft in 1966 een, eh, een kerstmisalbum gemaakt... en daar ga ik twee nummers van draaien... Have Yourself a Merry Little Christmas and Mary's Little Boy Child. De volgende artiest die ik ga draaien is Jimmy Smith. Jimmy Smith staat bekend om eh, zijn orgelspel... en met name op de, eh, de B3 Hammond orgel. Hij heeft een ehm, kerstalbum uitgebracht in 1964... en eh, daar ga ik nummer Jingle Bells van draaien. Jimmy Smith. met Jingle Bells. En zo zie je, zo kan je van overbekende nummers waarvan je denkt... die heb ik al duizend keer gehoord... altijd nog alternatieve varianten maken die best leuk zijn. Volgende die ik ga draaien is van Dinah Washington. En het nummer heet Ole Santa. A snow covered house on a hilltop. Children playing by a fireside. Each one hoping old Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. Hoping to see old Santa as he comes down the chimney. Christmas tree wishing old Santa God's Naar Washington met Old Santa uit 1959. Het volgende nummer, eigenlijk de volgende drie nummers... die komen van een album wat ooit is omschreven is in een tijdschrift... als het alternatieve kerstalbum. Er zijn natuurlijk ook mensen die eh, helemaal niks hebben met de traditionele kerstmuziek... maar toch ook wel leuke muziek op willen hebben met zulke dagen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je eh, door wat voor een persoonlijke omstandigheden helemaal geen zin hebt in kerstmis. Daar zijn ook genoeg eh, mensen de dupe van. En dan is, eh, is dit geweldige muziek op de achtergrond. Het komt van het album Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook uit 1956. En u gaat luisteren naar Let's Do It, Love for Sale en I Get a Kick Out of You. of Siamese twins. Some are. Shed Row in Shed. advertising young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly so. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some obviously Het was een drieluik van Ella Fitzgerald van het album The Cole Porter's Songbook uit 1956. Zij komt straks nog een keer eh, voorbij. We gaan verder met, eh, met weer een aantal kerstuitvoeringen van... Eh, kerstnummers van in een jazzuitvoering, wilde ik zeggen. De eerste die ik ga draaien is van Dave Brubeck. Dave Brubeck overleden in 2012. Natuurlijk heel bekend vanwege zijn opname van Take 5... Hij heeft in 1996 eh, een eh, album uitgebracht, Dave Brubeck Christmas. Daarvan ga ik draaien Winter Wonderland. Daarna ga ik verder met eh, Diane Kroll. zij heeft in 2005 een album uitgebracht, Christmas Songs.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 waren Temptations. We gaan verder met Etta James. Hij heeft natuurlijk ook een kerstalbum gemaakt. Dat heet 12 Songs of Christmas. Komt uit 1998. En daarvan gaat u luisteren naar Merry Christmas Baby. Etta James. baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. You gave me a diamond ring for Christmas. Etta James met Merry Christmas Baby. Het laatste nummer van dit eerste uur is eh, van Nederlandse bodem... namelijk van Treintje Oosterhuis. Zij heeft in 2010 een album gemaakt.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 Down in Mexico, we have got no snow. You have got no snow. Down in Mexico, sit around all day Hear the music play every time we sing. Tequila glasses ring. Jingle, jingle. Ja, dat bracht de techniek maar even in de war... omdat die aangaf dat het nummer van Treintje Oosterhuis... met Let It Snow zeven minuten zou duren. Maar dat was helemaal niet zo. Dus we zijn maar verder gegaan. En de volgende die u net gehoord heeft was Glenn Miller... met Jingle Bells. En naast Glenn Miller hoorde u onder andere Tex Beneke. We gaan eh, nog een heel klein stukje draaien van Louis Armstrong... met eh, zijn vrienden. Ehm, Louis heeft natuurlijk ook een kerstmisalbum gemaakt... en dat heet... Ehm, Louis Armstrong en Friends Christmas. U gaat luisteren naar Christmas in New Orleans. Kom vooral terug naar het nieuws van 11 uur... want ik heb nog veel meer heerlijke jazznummers. Deels kerst, deels ook niet kerstnummers. Magnolia trees at night Sparkle and bright fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. You've done it all nothing left. All gone and run away. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voor.